Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De uitkomst van het telefoongesprek tussen Trump en Poetin... kan volgens premier Schoof een belangrijkste eerste stap zijn. Afgesproken is dat Rusland en Oekraïne... elkaars infrastructuur en energiesector 30 dagen niet aanvallen. In de Tweede Kamer zei Schoof dat een volledig staakt het vuren... en daar, daarna vrede de volgende stap zijn... Hij benadrukte dat Nederland Oekraïne zal steunen. In Brussel zijn vier mensen opgepakt voor omkoping door Huawei. Het Belgische Openbaar Ministerie vermoedt dat het Chinese bedrijf sinds 2021 medewerkers van het Europees Parlement beloonde in ruil voor het verdedigen van de belangen van het bedrijf. De vier worden verdacht van corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Volgens Belgische media zou één van hen als PR-directeur van het Huawei-kantoor... in de EU relaties hebben gehad met het Europees Parlement. Een vijfde verdachte is onder voorwaarden vrijgelaten. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de luchtaanvallen op Gaza slechts het begin zijn. Bij de aanvallen zijn volgens autoriteiten in Gaza meer dan 400 mensen omgekomen... onder wie een aantal kopstukken van Hamas... VN-kinderorganisatie UNICEF dat zegt dat er ook meer dan 130 kinderen zijn omgekomen. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. Tegen een beruchte hondenfokker uit de Brabantse Eersel en zijn ex is tot 20 maanden cel geëist. Ook zou het tweetal nooit meer dieren mogen houden. Het OM vindt dat ze honderden dieren hebben verwaarloosd.